uur. Patrick Holtkamp met zijn NOS-journaal. Trump inzage gegeven in zijn financiën. Hij heeft een algemeen financieel verslag van 98 pagina's over zijn zakenimperium aan het ethiekbureau van de Amerikaanse overheid gegeven. De publicatie gaat niet gedetailleerd in op Trumps financiën, maar geeft een breed overzicht van zijn bezittingen en schulden. Toch is dit al meer dan Trump tot nu toe prijs gaf... omdat hij in tegenstelling tot andere presidentskandidaten... nooit belastingaangiftes openbaar heeft gemaakt. De financiële gegevens zijn belangrijk... omdat door de zaken van Trump belangenverstrengelingen dreigen... tussen zijn rol als president en zakenman. Een agent in de Amerikaanse stad St. Paul krijgt geen straf voor het doodschieten van een zwarte man die hij had aangehouden. De zaak van Philando Castile werd wereldberoemd doordat zijn vriendin live op Facebook uitzond hoe haar vriend aan de schotwond bezweek. De agent zette vorig jaar zomer de auto van Castile aan de kant... omdat hij vermoedde dat de man betrokken was geweest bij een beroving... wat achteraf niet klopte. Kort nadat Kerstil had gezegd dat hij gewapend was... opende de agent het vuur op de man omdat hij bang zou zijn geweest... dat Kerstil zijn wapen zou pakken. Volgens zijn vriendin had Kerstil helemaal niet naar het wapen willen grijpen. De Facebookbeelden leidden tot veel commotie in de VS... en werden gezien als bewijs van institutioneel racisme bij de Amerikaanse politie. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar overleden voorganger Helmut Kohl geprezen als een groot geluk voor Duitsland. Kohl overleed afgelopen dag op 87-jarige leeftijd. In een reactie zei Merkel dat Kohl vasthield aan de droom van een verenigd Duitsland waar anderen twijfelden. De Franse president Macron noemde Kohl een zeer groot Europeaan en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker zei Kohl was Europa.